uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Italië zijn de namen van lesbische, niet-biologische moeders... van de geboorteactes van hun kinderen gehaald. Het kan vanwege nieuwe wetgeving van de conservatieve regering. Eerder werd al bekend dat alleen de naam van de biologische ouder... nog op de geboorteakte mag komen te staan. In de noordelijke stad Padua zijn nu met terugwerkende kracht geboorteactes aangepast... Door de wijziging krijgen de niet geregistreerde ouders minder rechten. Zo hebben zij toestemming nodig om alledaagse taken uit te kunnen voeren... zoals het kind uit school ophalen of namens het kind gebruik maken van publieke diensten. De wagner vecht momenteel niet in Oekraïne. Dat zegt een veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Daarmee wordt bevestigd wat Wagnerbaas Prigozhin... in een woensdag verschenen video had gezegd. Daarin zei hij dat zijn manschappen voor nu niet meer in de oorlog in Oekraïne zouden vechten. Hij droeg ze op hun krachten te verzamelen voor Afrika. Afgelopen week zijn er tientallen extra Wagner-manschappen aangekomen... in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om de beveiliging rond een referendum eind deze maand op zich te nemen. Josephine Chaplin is overleden. Chaplin was actrice en een dochter van de wereldberoemde filmmaker Charlie Chaplin. Ze maakte in 1952 haar debuut in de film Limelight. De film werd geschreven en geproduceerd door haar vader. Ze speelde daarna ook nog in meerdere films... zoals de Canterbury Tales uit 1972. Josephine Chaplin werd 74 jaar. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft een tweede vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. hun baby is dan na de geboorte zes maanden beschermd. Eerder werd er al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven. Het weer. Vanochtend eerst zon, later vandaag bewolking. Het wordt maximaal 23 graden. Zondag bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in is Zin in ZFM.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 Lijpen drinkt zo snel, het is wonderbaar. Is er een fles, tappen wij het moet dan maar. Koning van de frituur van snacken bouwen. Bitter gaan niet toe, mosterd en sweet en En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij.